een Klomp met het NOS-journaal. De politie nieuwe online opsporingstaken uitvoeren als er 40 miljoen euro op ICT wordt bezuinigd. Dat zegt plaatsvervangend hoofd Inge Philips van de Landelijke Recherche in de Volkskrant. In een nieuw wetsvoorstel van het ministerie van Veiligheid staat dat de politie straks onder meer computers en smartphones op afstand mag binnendringen. Daarvoor worden honderden nieuwe mensen aangenomen, maar volgens Philips hebben die politiemensen niks aan meer bevoegdheden als er niet genoeg geld is voor fatsoenlijke spullen. In Israël is de politie nog steeds op zoek naar de man die gisteren bij een café in Tel Aviv twee mensen doodschoot. De Israëlische Arabier van 29 wist na de schietpartij te ontkomen. Een grote klopjacht heeft tot nu toe nog niets opgeleverd. De politie is door de vader van de schutter op het goede spoor gezet. Die gaf zijn zoon aan toen hij hem herkende op beelden van de aanslag. Nederlandse bladen hebben jarenlang sportverhalen gepubliceerd van fictieve schrijvers, meldt de Volkskrant. Sportverslaggevers gebruikten een pseudoniem om illegaal wat bij te verdienen. De krant ontdekte dat het om zeker 15 stukken gaat, maar denkt dat het er waarschijnlijk tientallen zijn. In onder meer het dagblad Spits en het tijdschrift Veronica Magazine stonden voetbalinterviews van niet bestaande verslaggevers. Het noordoosten van het land krijgt dit weekend mogelijk te maken met sneeuw. In Groningen en in delen van Drenthe, Friesland en Overijssel gaat het vanavond laat eerst regenen en de temperaturen zakken tot onder het vriespunt. Daarbij kan wat sneeuw vallen of natte sneeuw. Weerbureau Weerplaza waarschuwt voor gladde wegen zaterdagnacht. In de loop van zondag kan het nog meer gaan sneeuwen. Het weer, kans op sneeuw dus. In het zuiden kan wat lichte regen vallen.